omdat politiemensen teksten van een bekentenis hebben aangepast... en hebben geknoeid met data en tijden. Ook werd bij de rechter mijn eet gepleegd. De rechtbank in Breda noemt de gang van zaken bijzonder kwalijk... omdat de verdachten daardoor geen eerlijk proces kunnen krijgen. In Rotterdam is het Internationaal Filmfestival geopend. De komende anderhalve week worden honderden films vertoond uit meer dan 50 landen. Daaronder zijn ook nieuwe producties van grote regisseurs als Werner Herzog en Francis Ford Coppola. Het is de 39ste keer dat het Internationaal Filmfestival wordt gehouden. Op het Markermeer is een schaatser met een helikopter van een ijsschots gehaald. De man werd verrast door de snel invallende dooi gisteren. Een voetganger zag dat en alarmeerde de politie. Die schakelde vervolgens Defensie in. De schaatser is naar het ziekenhuis gebracht. Linda de Mol is uitgeroepen tot omroepvrouw van het jaar 2009. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd op radio of tv. De jury prees de veelzijdigheid van Linda de Mol. Ze speelde vorig jaar in Gooise Vrouwen en in de film Terug naar de Kust. Ook presenteerde ze verschillende tv-programma's. Linda de Mol is de derde vrouw die het beeldje wint. In de halve finale van het bekertoernooi speelt Feyenoord thuis tegen FC Twente. Bij de loting is Go Ahead Eagles gekoppeld aan Ajax. De Deventenaren spelen thuis. De halve finales worden gespeeld op 24 maart en 25 april. Feyenoord schakelde gisteravond PSV uit. De Eindhovenaren verloren thuis met 3-0. Ajax bereikte de halve finale door met 3-2 te winnen van NEC. FC Twente won met 4-0 van Sparta en Go Ahead Eagles met 2-1 van NAC.